Kasper Meijer met het NOS-journaal. Het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk stellen voor dat er in Oekraïne... een beperkte wapenstilstand van een maand komt. Dat schrijft de Franse krant Le Figaro... op basis van een interview met de Franse president Macron. Het zou gaan om een bestand voor de lucht, zee en de energieinfrastructuur. De gevechten op land zouden wel doorgaan. De Britse premier Starmer en Macron willen met verschillende NAVO-landen Oekraïne beschermen als er een bestand komt. Maar volgens Macron zullen Europese militairen pas bij een tweede fase op Oekraïns grondgebied actief zijn. De Oekraïense president Zelensky heeft er vertrouwen in dat de relatie met de Verenigde Staten weer hersteld kan worden. Ook heeft hij tegen journalisten gezegd dat Kiev bereid blijft om de deal met Washington te tekenen. Afgelopen vrijdag liep het ondertekenen van de deal stuk... nadat Zelensky en Trump openlijk ruzie kregen. 25 Britse undercover-agenten hebben romantische relaties aangeknoopt... met vrouwelijke activisten om in hun persoonlijke levens te infiltreren. Dat blijkt uit onderzoek van de Britse krant The Guardian... naar de omvang van dit schandaal. In de periode van tientallen jaren werden meer dan 50 vrouwen verleid door deze spionnen. Geen van de vrouwen wist dat hun partner spion was. Sommige vrouwen kregen ook kinderen met de geheimagenten. De topvrouw van berichtenapp Signal zegt nooit gegevens van gebruikers te zullen delen of verkopen. Signal staat al weken in de top 3 van meest gedownloade apps... nu veel mensen een alternatief zoeken voor de apps van techgiganten... die zich openlijk achter president Trump hebben geschaard. Het weer, het is helder. In het hele land gaat het enkele graden vriezen.